3 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump overweegt binnenlandse vluchten naar brandhaarden te schrappen... om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar alle vluchten aan de grond houden is een heel heftige beslissing, zei Trump. De grootste brandhaard in de VS is New York. Verder zei Trump dat de VS spoedig meer dan genoeg beademingsapparaten zal hebben voor de ziekenhuizen. Mogelijk zelfs zoveel dat hij ook apparatuur naar andere landen kan sturen. Toch staat volgens Trump de VS een paar gruwelijke weken te wachten. In New York is een vliegtuig van de Russische luchtmacht met medische goederen geland. Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken... ging daar een telefoongesprek tussen de presidenten Trump en Poetin aan vooraf. Het toestel zou 60 ton aan goederen aan boord hebben, waaronder mondkapjes. In de VS zijn 200.000 mensen besmet en zo'n 4400 mensen overleden... aan de gevolgen van het coronavirus. De VS verwacht dat zeker tussen de 100.000 en 240.000 Amerikanen zullen overlijden aan het virus. Minister Koolmees noemt het een slecht signaal dat KLM de contracten van tijdelijk personeel niet gaat verlengen en uitzendkrachten wegstuurt vanwege de coronacrisis. Dat zei hij in het televisieprogramma Op1. De regering probeert noodlijdende bedrijven met miljardensteun te helpen... met de bedoeling dat ook tijdelijk personeel zijn baan behoudt. De minister zei dat hij hoopt en verwacht dat dit ook bij KLM gebeurt. Het bedrijf kan daarom de komende dag een telefoontje verwachten van Koolmees. Nederland zal ongeveer een miljard euro doneren voor een Europees noodfonds... om lidstaten te steunen die in de problemen zitten door de coronacrisis... zoals Italië en Spanje. Dat heeft minister Hoekstra gezegd. Landen kunnen een gift krijgen om de kosten op te vangen... van alle medische zorg in verband met het coronavirus. Het weer. Vannacht ligt de temperatuur rond het vriespunt. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af... met in de middag kans op een bui.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 that I could taste them all night. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. All you girls in here, if you're feeling thirsty, uh, come on, take a you know what I'm Ooh.